Clemens Peters met het NOS Journaal. In Almelo heeft gisteravond laat brand geroet in een flat aan de Rembrandtlaan. De brand was kort en hevig en een woning op de vierde etage is daardoor onbewoonbaar geworden. Eén persoon is naar het ziekenhuis vervoerd. De flat werd uit voorzorg ontruimd en zo'n 60 bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen pand van de Molukse vereniging. Rond half twaalf was de brand onder controle. De bewoners van de appartementen konden uiteindelijk veilig terug naar hun woning. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De voormalige president van Peru, Alberto Fujimori, mag niet vervroegd worden vrijgelaten. Dat heeft het Inter-Amerikaanse gerechtshof voor de mensenrechten bevolen. Peru zal zich aan die uitspraak houden. Eerder had het constitutionele hof in Peru in maart de vrijlating van Fujimori besloten. De 83-jarige oud-president zit een straf van 25 jaar uit... omdat hij verantwoordelijk is voor een meervoudige moord... gepleegd door een clandestien opererend militair eskader... in de strijd tegen de terreurorganisatie Lichtend Pad. En dat gebeurde toen Fujimori in de jaren 90 president was. Een jacht dat de Russische oligarch Abramovic op de dag van de invasie in Oekraïne verkocht... is voor onderhoud in Vlissingen, meldt de Britse krant The Guardian. Abramovic verkocht de 50 meter lange Aquamarine op 24 februari... aan zijn goede vriend en medemiljardair David Davidovic. Mogelijk wilde Abramovic met deze stap sancties tegen hem omzeilen. Russische militairen hebben Oekraïense kinderen verkracht, zegt de Oekraïense ombudsvrouw. In een bericht op sociale media noemt Ludmila Denisova twee voorbeelden uit Butsja. Een meisje van 14 zou door vijf bezetters zijn verkracht en nu zwanger zijn. En een jongen van 11 werd volgens Denisova verkracht terwijl zijn moeder aan een stoel was vastgebonden en toe moest kijken. Het weer. Opklaringen, alleen in het zuiden is het bewolkt. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Overdag neemt vanuit het noordwesten de kans op winterse buien toe.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 Voor papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje op hem letten. de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar? heb jou en mama als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zij om bij in bed te mogen? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president, gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zo mooier zou zijn. De zo zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn. zo Zoveel mooier. Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn.